moet met het NWS Journaal. turnsters die jarenlang te maken hebben gehad met lichamelijk, psychisch en emotioneel geweld... moeten ieder 5000 euro tegemoetkoming krijgen. Dat staat in een advies van een commissie die in opdracht van sportkoepel NOC-NSF bekeek... hoe de turnsters moeten worden gecompenseerd. Het advies wordt morgen officieel gepresenteerd... en de verwachting is dat NOC-NSF en de Turnbond de aanbevelingen overnemen. Eerder dit jaar bleek uit een rapport dat veel turnsters slachtoffer zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. Volgens het Rode Kruis dreigt de opvang van vluchtelingen in Nederland door een humane ondergrens te zakken. De hulporganisatie maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de noodopvang en het gebrek aan opvanglocaties. Essentiële basisbehoeften als medische zorg zouden in gevaar komen doordat er nauwelijks nog opvangplekken zijn. De Britse regering heeft het vrouwelijke beloftenteam van de Afghaanse voetbalbond asiel aangeboden. De 35 meisjes tussen de 13 en 19 jaar zitten sinds de machtsovername door de Taliban in Pakistan. Eerder vluchtte het Afghaanse nationale vrouwenelftal al naar Australië en de junioren zitten in Portugal. In Amsterdam is een standbeeld onthuld van verzetstrijder Jacoba van Tongeren. Bij de onthulling tegenover Van Tongerens voormalige huis... waren onder andere burgemeester Halsema en voorzitter Cohen... van het Amsterdam 4 en 5 mei-comité. Jacoba van Tongeren was een onbekende naam... totdat haar neef in 2014 een boek publiceerde over haar rol in het verzet. Ze begon aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een verzetsgroep... die schuiladressen, voedselbonnen en persoonsbewijzen voor onderduikers regelde. Zo redden ze het leven van duizenden mensen. Het weer nog meer bewolking vanavond. Er trekt ook wat regen over. Komende nacht klaart het weer wat op, bij minima rond 8 graden. Morgen vrij veel bewolking. Soms wat zon, maar ook wat buien. En morgen wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NWS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1459. Mijn naam is Benno en je gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan eh, zo beginnen met Ans Weten met Change is in the Wind. En... Eh, het eerste nummer heet Arctic Dance. Good Moon Morning Light. Good Morning Light is het eerste track van het album eh, Summer Flight van Carl Borden. Eh, daarna Maria Parker met Sangria. Ja, daar gaan we. Het klinkt allemaal weer wat zomers natuurlijk. En um, we hebben toch... Ja, we gaan weer terug in de tijd met Frans Amati met Dolphin Spirit. En we hebben eens even kijken, nog een beetje terug in de tijd. Eh, Desert Flower van Paul Vinter samen met Karsten Rosenlund. En was, eh, nou, hij werd over de periode van 2008-2009. En dit speelde zich af allemaal bij het label Phoenix Muziek. Dan sluiten we af met eh, Where Spirits Live van Pravul. Pravulmusic.com. Daar vind je de informatie van Pravol. Die eh, krijg ik altijd eh, e-mailtjes in het Nederlands. Vind ik altijd zo aardig. En hij zal ook wel een Nederlander zijn. Hm, denk ik, denk ik. Nou ja, peacefulradio.info, daar vind je de info met de playlist. en Met de verwijzing in de playlist naar de artiesten, hun websites of anderszins. Ik wens je heel veel luisterplezier. William Ogmanson, and you're listening to Peaceful Radio. was speaking to a friend you did the other day. And while we talked, she mentioned your name. I didn't ask, it just happened that way. She said you'd left some things and she'd bring them to you today. scented soap that smelled so clean and fresh. I saw your writing on the package, it was self addressed. I think it said Crystal Street, but I couldn't quite make out exactly where. just the other week. I took the bus number four, or was it 60? And the rain fell like tears running down the street. I saw a silhouette in the window that looked like you. your brother's getting married pretty soon. That makes me very happy, he'll be a perfect groom. Do you still have your crazy cat? She must be 13. How's she doing with all the moves? I'm talking to myself. so beautiful out there with industry all around. But it reminds me of near where I lived as a child in London town. And now I live in your city. But we don't meet. Oh. Waiting in the rain for the bus with all the people going home. be just alone. But it's kinda cozy like my student life. A bar of soap, a crazy cat, and my whole existence in a phone. You did well, you came good, I always thought you would. I trusted you to work it all out in such a long time. We came together in gratitude and peace. I never ever stop loving you. I can never ever stop caring about you. I think our love is a secret mystery that will the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at www.metamindfulnessmusic.com.